Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De invoering van het verplichte coronatoegangsbewijs gaat door. Ondanks stevige kritiek heeft een meerderheid van de Tweede Kamer... de nieuwe coronamaatregel goedgekeurd. De Kamer regelde wel één uitzondering. Alleen op terrassen hoeven bezoekers de QR-code straks niet te laten zien. Vanaf volgende week zaterdag moet iedereen een coronatoegangsbewijs bij zich hebben... als ze een bezoekje brengen aan de horeca, professionele sportwedstrijden, de bioscoop en het theater. Veel kritische partijen vinden dat mensen die niet zijn gevaccineerd... te veel worden gedwongen om een prik te halen. Demissionair minister De Jonge noemt de invoering de enige manier... om andere maatregelen los te laten, zoals de anderhalve meter regel. De milieunormen waar Tata Steel aan moet voldoen... zijn niet streng genoeg, vindt de meerderheid van de Tweede Kamer. Die steunt een oproep van GroenLinks... om te kijken of de uitstoot van schadelijke stoffen verder aan banden kan worden gelegd. GroenLinks noemt de gezondheidssituatie van omwonenden van de staalfabriek in IJmuiden dramatisch. Nederlanders blijven het langste volk ter wereld, maar worden wel kleiner, meldt het CBS. Dat, dat analyseerde de lengtes van ruim 700.000 mensen van 19 tot en met 60 jaar. Vrouwen die in 2001 zijn geboren zijn gemiddeld 1,4 centimeter korter dan de generatie uit 1980. Bij mannen is het verschil 1 centimeter. In de Europa League heeft PSV de eerste wedstrijd in de pool gelijk gespeeld... tegen Real Sociedad uit Spanje. Het werd 2-2. In de Conference League speelde AZ in Denemarken ook gelijk met 2-2 tegen Randers FC. En eerder op de avond won Vitesse in datzelfde toernooi met 2-0 van het Sloveense Moura. Het weer, het is een graad of 10. Hier en daar kan wat mist ontstaan. In de loop van de ochtend krijgen we meer zon, al blijft het op sommige plaatsen lange tijd grijs. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort.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 especially to members of your family. we best keep this to ourselves and not tell any members of our inner posse. I wish I could tell the world, cause you're such a pretty thing when you're done up properly. I might wanna marry you one day if you rush that weight and you keep zomer is jouw keuze ZFM.